Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor zware wind. Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer en het Waddengebied... zeer zware windstoten voorkomen tot 110 km per uur. Ook in de rest van het land gaat het stormen. Daar geldt code geel. De storm kan veel schade veroorzaken... omdat bomen door de droogte verzwakt zijn. Het dodental van de aardbeving van zondag in Indonesië is opnieuw opgelopen, maar over het precieze aantal doden is onduidelijk. Volgens de Indonesische reddingsdienst zijn 259 mensen omgekomen. De dienst verwacht dat het dodental nog verder oploopt. Eerder vanochtend meldde de minister van Veiligheid dat er tot nu toe 319 doden zijn geteld. Vanochtend was er weer een aardbeving en daarbij zijn mensen gewond geraakt en is opnieuw schade ontstaan aan gebouwen. In Jemen zijn bij, een drukke, zijn bij een luchtaanval op een bus in een drukke markt tientallen doden en gewonden gevallen. Dat meldt het Rode Kruis. In de bus zaten veel kinderen en volgens het Rode Kruis zijn de meeste slachtoffers onder de tien jaar. Het persbureau DPA meldt dat er zeker 39 mensen bij de aanval om het leven zijn gekomen. Vodafone heeft last gehad van een landelijke storing. De provider meldt dat 60% van de klanten problemen ondervond met bellen, sms'en en mobiel internet. Het ging om een storing op alle netwerken 2G, 3G en 4G. De problemen ontstonden door een softwarefout. Volgens Vodafone is de storing opgelost. Mensen die nu nog niet kunnen bellen, wordt aangeraden om de vliegtuigstand op de telefoon even aan en uit te zetten. Het weer, KNMI heeft dus code oranje afgegeven voor de westelijke helft van het land. Vanmiddag is er al kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Vooral de wind kan dus aantrekken. Morgen is het rustiger, met enkele buien, maar ook zon en 20 tot 23 graden.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 U kunt dit eh, programma beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dan tik je op internet even in zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Dit zijn natuurlijk niet de vinyljaren zoals aangekondigd... maar alles wat we draaien is ooit wel op vinyl uitgebracht. Zoals de eerste twee die we gaan draaien. Rod Stewart met Young Turks en Poco met Call It Love. Veel plezier. jaar 1989 met de groep Poco en Call It Love. En Poco ontstond uit de groep The Buffalo Springfield in het jaar 1972. En we begonnen met eh, Rod Stewart en het uh, nummer heette Young Turks uit 1981. En het kwam van het album Tonight I'm Yours. En dan gaan we nu luisteren naar Blue Mink met zangeres Madeline Bell, Our World. Mm-hmm. was dit eh, Blue Mink in Our World. En Madeline Bell was de zangeres. En zij zong samen met eh, Roger Cook. En dat was weer iemand die schreef samen met eh, Roger Greenaway... alle nummers voor Blue Mink. En dan zijn we toe aan de top 40, de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. 9 augustus 1968. Vijf nieuwe binnenkomers en allemaal top 10 materiaal. Geweldig. Op 37 nieuw Aretha Franklin. And I say a little prayer. 37 binnengekomen Aretha Franklin, The Queen of Soul met I Say A Little Prayer. En op 36 één plekje hoger... Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? all the lonely people. But do they all come from? Yeah. walks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the tender, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, All oh, those lonely people, do they all come from the man who at me he said, All oh, nobody tell me. All the lonely do the all belong. Ray Charles met zijn uitvoering van Eleanor Rigby binnen op 36. En op 31 nog meer soul hit is Hard to Handle van Otis Redding op 31. go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime my eleven, but that ain't nothing but ten cent love. Pretty little thing, let me light your camera, cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. me like to count called mama. I'm so hard to hell and I, yes I am. Give him. I got to have it. Give me good old love. Something you Oud is op 31 met Hard to Handle. En een paar plaatsen hoger op 27 vinden we de Bee Gees. The preacher with me and he smiled. Said, come and walk with me. Come and walk one more mile. Now for once in your life. Damn, There's no time for the fool. I just got. de mon 27 de Bee Gees, dan I've Got To Get A Message To You. De hoogste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 25, pardon, 23. En dat is natuurlijk... Knoppie. De, de klapper van de week. En dat zijn die Eamon Corner met High in the Sky. 1980 en de gitarist was Duane Eddy en het heette Because They're Young.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 De tip van Willem die komt eh, uit, een, eh, uit Beverwijk vandaan, vandaan. En de groep die daar speelde heette de Bintangs. En het nummer wat ze gaan spelen is een compositie van Willie Dixon. En hij schreef het voor Bo Diddley. Ja, Bo Diddley. Die had er in 1962 een hit mee in de Billboard Hot 100. En ook de Monkeys hebben er een live uitvoering van opgenomen. Ja, die gaan we niet beluisteren. We gaan luisteren naar de Bintangs met You Can't Judge a Book by the Cover. En het werd uitgebracht op het uh, Muziek Express op Art Label in 1965. You can't judge the apple by looking at a tree me by looking at the bee. You can't just the daughter by looking at the mother. You can't judge the book by looking at the cover. Oh, can't you say? Oh, you can't judge me. I'm looking like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Oh, come on. Oh. can't just a sister by looking at a brother. You can't just book by looking at the cover. can't just say, oh, you can't judge me. I'm looking like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Come on alright Willem nou aan de Bintangs? Hij had gelezen dat er een nieuwe cd uitkomt van de Bintangs. Dus eh, even opletten. Wanneer die uitkomt, dan kan je meteen aanschaffen. Dit was de tip van Willem. You can judge a book by the cover. Vorige week eh, hadden we een tip van hem. En dat was er een van eh, George Harrison. En ik heb een nummer gevonden waarvan ik dacht van... hé, hey, dat klinkt wel heel erg leuk. En helaas, het was geen eigen compositie van George. Het werd gecomponeerd door Leroy Swearingen. En het was een hit voor de stereo's in Amerika in 1961. Hij heeft het opgenomen voor zijn album Gone Tropo. George Harrison, I Really Love You. with you dat nummer. Really, I Really Love You van het album Gantropo. En dit was George Harrison. En als je naar George zocht, ik ook, ik heb hem niet gevonden... maar gewoon een heel erg leuk nummer. The Raspberries, wat kennen we daarvan? Twee hits. Eén daarvan gaan we zo meteen draaien. En hun uh, solozanger Eric Carman, die had ook nog een solo-hit, All By Myself... Maar eh, ze hadden wel veel fans. Ze waren wel bekend in Amerika, maar niet zo in Europa. En ze hadden grote fans. Jack Bruce van The Cream en Ringo Starr. Nou, dan is het altijd eh, fijn om iets voor Ringo te gaan draaien. De Raspberries en Don't Wanna Say Goodbye. Passe les ombres des chevaux. Ah, pour moi, la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer Pour moi la vie va commencer Pour moi la vie va commencer Johnny Holiday heeft in Nederland twee hits gehad. Tétendres années en uh, Pour moi la vie va commencer. En die hebben we net gehoord uit 1963. En dat komt uit de film Du viens-tu Johnny? Oké, top 100 hit uit 1969. Hier is Mary Hopkin. top 100 hit uit 1969, Goodbye. En dan is het nu tijd om even te gaan luisteren naar Kate en Anne McGarrigle...